met het NOS-journaal. Tyler Robinson, de 22-jarige Amerikaan die ervan verdacht wordt afgelopen woensdag... de conservatieve activist Charlie Kirk te hebben doodgeschoten... werkt niet mee aan het politieonderzoek. Dat zei de gouverneur van de staat Utah vandaag. De politie weet daarom nog niet wat zijn motief was. Robinson werd vrijdag opgepakt na een klopjacht van twee dagen... Volgens de gouverneur zeggen zijn naasten dat hij online geradicaliseerd was binnen de linkse ideologie. Aan de pro-Palestijnse protesten bij de slotetappe van de Vuelta deden volgens de autoriteiten 100.000 mensen mee. De etappe is niet uitgereden. In de finishplaats Madrid hadden demonstranten hekken omgegooid en waren de weg opgekomen. De situatie was te onveilig om de koers nog verder te laten gaan. Tijdens de Vuelta waren er vaker demonstraties... gericht tegen het team van Israel Premier Tech. Voor de slotetappe had Madrid 2000 agenten ingezet... en de etappe was ingekort vanwege de protesten. Jonas Vingegaard van Visma Leasebike is de winnaar van de Vuelta. De huldiging ging ook niet door. Bij de lokale verkiezingen in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... is de CDU de grootste geworden... Volgens de laatste stand van de exit polls krijgen de christendemocraten zo'n 34% van de stemmen. Dat is het slechtste resultaat sinds de oprichting van de deelstaat. Ook de sociaal-democratische SPD en de Groenen verloren veel terrein. De rechtsextremistische AFD boekte een flinke zegen en steeg naar ruim 15% van de stemmen. Qatar zal blijven bemiddelen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Ondanks de Israëlische praktijken, zei de premier van het land... rond de Arabische top in de hoofdstad Doha. Op de top wordt gesproken over de Israëlische aanvallen op de stad afgelopen week. De Arabische staten hebben die veroordeeld en noemen ze barbaars. Het weer. In het hele land af en toe regen, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 14.